Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ronald Plasterk biedt in een ingezonden brief in de Telegraaf zijn excuses aan aan NSC-leider Pieter Omtzigt. De oud-informateur schrijft dat hij niet in de Tweede Kamer had moeten vertellen dat Omtzigt zijn dienstauto had geleend. Die uitspraak was onnodig en misplaatst, zegt Plasterk. Zijn naam wordt veel genoemd als nieuwe premier, maar Omtzigt zou nog dwars liggen. Minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken wil in de Europese Unie overleggen over stappen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. In een Kamerdebat zei ze dat ze erg bezorgd is over de humanitaire situatie. In EU-verband wil Bruinslot nu kijken naar het associatieverdrag tussen de EU en Israël... om de druk op de Israëlische regering op te voeren. De regering van Zuid-Soedan heeft met rebellengroepen een overeenkomst getekend... die een einde moet maken aan de burgeroorlog. De afgelopen tien jaar kwamen daarbij naar schatting 400.000 mensen om het leven. Kenia heeft bij de overeenkomst bemiddeld. Wat erin staat is niet bekend. Zes jaar geleden werd er ook al een vredesakkoord getekend, maar dat hield geen stand. De ontkerkelijking zet nog steeds door. Vorig jaar rekende 42 van de Nederlanders zichzelf tot een geloofsgemeenschap... blijkt uit cijfers van het CBS. Tien jaar eerder was dat nog een meerderheid, 53 De afname is vooral te zien onder katholieken. Het aantal moslims is juist iets gegroeid. In Thailand is het congres van de Wereldvoetbalbond FIFA begonnen. Daar zal worden besloten waar het WK voetbal voor vrouwen in 2027 wordt gehouden. Er zijn twee kandidaten, Brazilië en de combinatie Nederland-België-Duitsland. Alle 211 FIFA-leden mogen een stem uitbrengen. Het weer. Eerst kans op mist. Het wordt een veelal grijze dag met vanmiddag vooral in het zuiden stevige buien. Daar wordt het 15 graden. In het noorden kan het met wat zon 23 graden worden.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 Mede door die uitspraak lijkt Omtzigt moeite te hebben met het idee... dat Plasterk premier zou kunnen worden. Plasterk zegt nu sorry Pieter. De regering van Zuid-Soedan heeft met rebellengroepen een overeenkomst getekend... die een einde moet maken aan de burgeroorlog. Kenia heeft bemiddeld. Een vredesakkoord zes jaar geleden hield geen stand. De grote autofabriek van Tesla in Duitsland mag uitbreiden... ondanks verzet van milieuactivisten tegen de boskap die daarvoor nodig is. De gemeenteraad van Grünheide, niet ver van Berlijn, heeft met de uitbreiding ingestemd.